Uur. moet met het RWS-journaal. Over een week in München. De afspraak is dat de strijdende partijen in fasen ophouden met vechten. Tegelijkertijd moet er snel humanitaire hulp op gang komen. Daarna is het de bedoeling dat er in Genève nieuwe vredesonderhandelingen beginnen. De Amerikaanse minister Kerry erkende dat de afspraken nu alleen nog op papier staan... en dat het afwachten is of de strijdende partijen in Syrië ook echte wapens neerleggen. De NS zet op korte termijn 200 extra mensen in op treinen na 10 uur s avonds. De extra inzet wordt deels betaald uit een bedrag van 10 miljoen euro... dat staatssecretaris Dijksma eenmalig uittrekt voor veiligheid in het openbaar vervoer. Het bedrag is ook bedoeld voor flexibele veiligheidsteams... die s'avonds in treinen en ander openbaar vervoer kunnen worden ingezet. In België zijn twee mannen vrijgelaten die werden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs. Het zijn een schoolvriend en een kennis van de zelfmoordterrorist Bilal Hatfi. Die blies zichzelf twee maanden geleden op bij een stadion in Parijs. De twee mannen werden eind november gearresteerd. Een van hen had twee keer geprobeerd om naar Syrië te gaan... om mee te vechten met terreurorganisatie IS. Waarom de twee nu zijn vrijgelaten is onbekend. De vrijgelaten Romano van der Dussen wil dat Spanje zijn naam zuivert. Nu gebleken is dat hij daar jarenlang onterecht heeft vastgezeten voor verkrachting. Van der Dussen zat bijna 13 jaar in de cel en kwam afgelopen dag vrij. Tegen RTL Nieuws zei hij dat hij desnoods op internationaal niveau zijn recht zou halen. Het Spaanse Hoge Rechtshof bepaalde dat Van der Dussen onterecht heeft vastgezeten voor de verkrachting van een vrouw. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Ik laat het op. Er is kans op lichte vorst en lokaal kan er ook een mistbank voorkomen.